In de vier grote steden ging bijna twee derde van de verkochte huizen naar starters. De belangrijkste reden daarvoor is dat beleggers veel woningen van de hand doen. En dat zijn vaak relatief betaalbare huizen die starters graag willen hebben. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke brand in Raamsdonksveer in Brabant. Die was gisteravond in een appartement. Op de video is te zien dat er voor de brand een explosie was. En daarna volgden nog meer knallen, zegt deze buurvrouw. Ik ga net naar binnen toe en ik ga zitten en ik hoor een knal. En ik kijk naar buiten en ik zie die hele grote vlammen en het gordijn naar buiten vliegen. Toen ben ik eh, op balkon gaan kijken wat er aan de hand was. Nou, de ene knal naar de andere. Bij de explosie slash brand kwam één iemand om het leven. Maar over de oorzaak van de ontploffing weten we nog niks. Het appartement was gloednieuw en heeft geen gasaansluiting volgens omwonenden. April was geen lekkere maand voor pensioenfondsen. Het geld dat ze hebben geïnvesteerd is vorige maand een stuk minder waard geworden. Kan vooral door de onrust op de financiële markten vanwege de handelsoorlog van president Trump. Toch hoef je je niet meteen zorgen te maken over je oude dag, zegt deze deskundige. Tuurlijk begrijp ik dat dit een enorme schok is zo in een maand tijd. Maar ja, er is ook nog tijd voor herstel. En eh, het hoort ook een beetje bij beleggen dat ja, resultaten niet altijd positief zijn, maar ook negatief kunnen zijn. Dus ik zou mee willen geven, raak niet direct in paniek. En zaalvoetbalclub ZVC uit Venendaal heeft van de KNVB een schikkingsvoorstel gekregen van vier punten aftrek na mogelijke matchfixing. De club stond vorige week bij rust nog met 3-2 voor, maar kreeg in de tweede helft maar liefst 21 doelpunten tegen. Daardoor liep een concurrent de play-offs op doelsaldo mis. Als ZVC akkoord gaat met het voorstel mag die concurrent alsnog de na-competitie spelen in plaats van de Venendalers. Het weer heerlijk zonnig bij 24 tot 28 graden. Vanavond kan er wel een buitje vallen en morgen Morgen zijn er meer wolken met opnieuw kans op buien. Het wordt al wel 19 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is in Noord-Holland vooral druk richting de kust en rond Amsterdam. Op de A10 bij Landsmeer zijn twee rijstroken dicht door een pechgeval. En dat levert veel vertraging op op bijna de hele ring, de hele A10. De spitstrook is ook dicht bij Amsterdam Slotervaart door een technische storing. Dat is op de Ring Zuid de A9 van Alkmaar naar Diemen sta je ook 20 minuten in de file tussen Bad en de afrit AMC.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 en een voorwaardelijke taakstraf geëist voor het veroorzaken van een ongeluk in Den Haag. Het was drie jaar geleden. Een meisje van 14 raakte daarbij gewond. Koopwoningen in grote steden gaan steeds vaker naar starters, meldt het kadaster. In het eerste kwartaal waren starters goed voor ruim de helft van het aantal hypotheekaanvragen. En vergeleken met een kwartaal eerder is dat een groei van 17 Noord-Korea en Rusland zijn begonnen aan de bouw van een gezamenlijke autobrug. Die komt vlakbij de spoorbrug die al tientallen jaren oud is. Beide landen werken steeds nauwer met elkaar samen.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 No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You leave paradise and put up a fucking lie. Ooh, bop, bop, bop. Ooh. type of fucking love night I heard the screen door slam, And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone to be paradise fill up a parking lot.